Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Veteranenplatform heeft zich gedistanceerd van een demonstratie tegen de coronamaatregelen... vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam. Bij het protest stonden saluerende demonstranten met barretten die zeiden veteranen te zijn. Volgens de Belangengroep was in een besloten Facebookgroep opgeroepen om een buffer te vormen... tussen de demonstranten en de politie. En de politie in Amsterdam is nog steeds bezig met het verwijderen van ongeveer duizend betogers die zijn ingesloten op de Leidse Kade. Ze krijgen mondkapjes en worden vervolgens met stadsbussen afgevoerd naar de rand van de stad. De demonstranten waren weggestuurd van het Museumplein. Ongeveer 30.000 vrijwilligers hebben vandaag meegedaan aan de landelijke opschoondag. Met een vuilniszak en grijper verzamelden ze zoveel mogelijk zwerfvuil. Vooral plastic, blikjes, sigarettenpeuken en mondkapjes. De dag is een eh, jaarlijkse actie van Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation. Vanwege corona gingen er geen grote groepen mensen op pad... maar maximaal groepen van twee mensen. Rond deze tijd is het Proefdance Festival van Field Lab in Biddinghuizen voorbij. Vanwege de avondklok wil de organisatie de ongeveer 1500 feestvierders de tijd geven om op tijd thuis te komen. Op het festival op het terrein van Lowlands is vanmiddag getest met de Corona Check App. Die moet op korte termijn worden ingezet om veilig evenementen te kunnen houden. Nou, morgen is op hetzelfde terrein ook nog een popfestival. Vorige week werden de twee festivals nog uitgesteld vanwege het slechte weer. Voetbal nog. In de eredivisie heeft FC Utrecht uitgewonnen van Fortuna Sittard. Spits Dalmau maakte 10 minuten voor tijd de enige en winnende treffer voor Utrecht. Het weer nog. Vanavond en vannacht bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen eerst nog wat regen, later opklaringen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 8 graden. De komende dagen verandert er weinig. Vanaf dinsdag draait de wind en wordt het iets warmer.